uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Als je werd ingesteld, lijkt erop gericht om twee groepen uit elkaar te houden. Bewoners van het burgemeestersplantsoen hebben last van jongeren uit een aangrenzende wijk. De afgelopen dagen zijn onder meer stenen door ruiten gegaan. Gisteravond dreigt de situatie uit de hand te lopen... toen bewoners die zich in een appgroep hadden verzameld... verhaal wilden gaan halen bij de jongeren. Er was enkele uren sprake van een zeer gespannen situatie, melden ooggetuigen. Door het noodbevel kan de politie iedereen zonder reden oppakken of weg sturen. Op beelden die de Amerikaanse politie in Charlotte heeft vrijgegeven van het neerschieten van een zwarte man is niet te zien of de man gewapend is. Beelden van een dashboardcamera tonen hoe twee politieagenten hun wapens op de 43-jarige Keith Scott richten, die in een SUV zit. Scott komt daarna de auto uit en loopt naar achteren. Daarna zijn vier schoten te horen. De politie heeft ook foto's vrijgegeven waarop een wapen en softdrugs te zien zijn die volgens de politie van Scott waren. De dood van Scott leidt al dagen tot veel onrust in Charlotte. En ook vandaag protesteren honderden mensen buiten het politiebureau. President Obama heeft het eerste museum in Amerika over de geschiedenis en cultuur van zwarte Amerikanen geopend. Al in 1915 spraken Afro-Amerikaanse oorlogsveteranen de wens uit voor zo'n museum, maar het duurde nog ruim 100 jaar voordat het museum ook echt werd gerealiseerd. De urn met de as van de Amerikaanse schrijver Truman Capote heeft op een veiling in Amerika tien keer zoveel opgebracht als van tevoren werd gedacht. Een onbekende bieder had 40.000 dollar over voor het houten kistje met de as van Capote. Hij overleed in 1984. Sindsdien stond zijn urn bij Joanne Carson thuis. Dat is de ex-vrouw van tv-ster Johnny Carson, met wie Capote bevriend was. Het weer. Morgen is het eerst zonnig en wordt het 23 tot 26 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en valt er een enkele bui.